De bol is nog niet helemaal afgetikt, maar dat zit er wel aan te komen, zeggen de partijleiders. Hoe was het vandaag? Goed, lange dag. Was goed. ja? ja? Wat bedoelt u ermee? Nou ja, dat we weer een stap hebben gezet eh, nog niet klaar zijn, maar wel een heel eind zijn. Ik ga naar huis nu. Ehm, ik heb goede moed. We We zijn echt een heel eind. We zijn ook nog niet klaar. En morgen gaan we weer verder. Ja, waarschijnlijk worden de plannen begin volgende week bekendgemaakt. Het lijkt er onder meer op dat er miljarden worden uitgegeven aan de huizenmarkt en klimaatproblemen. Bij een schietpartij in Eindhoven is rond middernacht iemand zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer werd gevonden op straat, midden in een woonwijk. Daarna is hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Ook de Universiteit Leiden stopt voorlopig met het gebruik van slimme camera's. Die houden bij hoeveel mensen er in de biep en de collegezalen zijn. Afgelopen week protesteerden de studenten tegen het gebruik ervan. Ze zijn bang dat er ook andere gegevens met de camera's worden verzameld. Gisteren kondigde de Universiteit Utrecht al aan om ook met de camera's te stoppen. En als het goed is, blijft het stil met oud en nieuw. Er geldt dit jaar weer een vuurwerkverbod. Toch zijn er Nederlanders die stiekem knallend een nieuw jaar in willen. Het vuurwerk daarvoor halen ze in het buitenland, want in ons land is het niet te koop. Een vuurwerkverkoper net over de grens in het Belgische Baarle-Hertog zegt tegen Hart van Nederland dat 99% van zijn klanten uit Nederland komen. Ook deze man is helemaal uit Deventer komen rijden, ondanks het vuurwerkverbod. Op zich, weet je, ik snap wel de, de oorzaak daarvan. Weet je, je mag niet met veel mensen bij elkaar zitten, dat soort dingen. Maar ja, om je dan helemaal te weerhouden, dat is ook zonde. Kijk, we overdrijven niet. Twee potjes en uh, voor mijn neefjes wat spulletjes, ja. Dus echt heel erg overdreven eh, wordt het niet. Het weer in het noordoosten af en toe zon. De rest van het land grijs met regen. In het zuiden en zuidoosten later ook nog wat natte sneeuw. En het is hooguit een graad of 4.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 And what was in those ships, all three, on Christmas Day, on Christmas Day? And what was in those ships, all three, on Christmas Day in the morning? On Christmas Day in the morning. The Virgin Mary and Christ were there on Christmas Day, on Christmas Day. The Virgin Mary and Christ were there on Christmas Day in the morning. And all the angels in heaven shall sing on Christmas Day, on Christmas Day. And all the angels in heaven shall sing on Christmas Day in the morning.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 the white noise and boys, boys Locked the room talking lads, lads Drenched in cheap drink dagen. hoofdpunten van het NOS-journaal. Lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren voelen zich vaker ongelukkig dan heteroseksuele jongeren. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In het zuiden van Mexico zijn zeker 53 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een vrachtwagen die vol zat met migranten uit Midden-Amerika. Migranten zouden op weg zijn geweest naar de grens met de VS, en in Amerika heeft een eerste druk van het eerste deel van de Harry Potter boeken omgerekend 417.000 euro opgebracht.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 all good for all sisters and brothers. If a bell could ring and make the whole world sing, let's unite the whole world at Christmas time. I can not see the point <laughs> of having a real swinging joint with plenty of happy faces But look, can we learn to love so we don't have to worry? No hate, all good for all sisters and brothers. If a bell could ring, that make the whole world sing. Let's unite the whole wide world at Christmas time. If a bell could ring, let the whole wide world sing.